Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De komende tijd zijn er meer bezoekers welkom bij proefevenementen. Field Labs heeft daarvoor toestemming gekregen van het kabinet. Bij de grootste evenementen, waaronder een festival in de Achterhoek op het terrein van de Zwarte Cross, zijn 10.000 mensen welkom. Bezoekers moeten van tevoren verplicht een sneltest doen. Een student uit Groningen moet een half jaar de gevangenis in omdat hij seks had met zijn nichtje van 13. De man had geen kamer en zat daarom tijdelijk bij zijn oom en tante in huis. Zij ontdekten vervolgens allemaal liefdesbrieven en appjes waaruit bleek dat er van alles tussen de twee was gebeurd. Het kabinet gaat volgende week definitief de knoop doorhakken of de hogescholen en universiteiten op 26 april de deuren kunnen openen. Dit meisje kan niet wachten, want ze is al die Zoom-sessies op haar studentenkamer helemaal zat. Vooral dat je eigenlijk heel erg alleen bent. Je hebt alleen nog maar communicatie via de telefoon, dat je iemand via WhatsApp video belt. En je wordt een beetje geïsoleerd eigenlijk. Studentenclubs ISO en de LSVB willen ook echt dat jongeren vanaf 26 april weer les in de collegebanken krijgen. Ze zeggen dat het veel te slecht met jongeren gaat om de heropening nog eens uit te stellen. En het grootste konijn ter wereld is spoorloos. Darius is een konijn van 129 centimeter lang, een Duitse reus die, is, die in het World Guinness Book of Records staat. Darius, die in Engeland woont, is mogelijk gestolen. Het reuzenkonijn is waarschijnlijk afgelopen weekend uit zijn hok gehaald. Zijn baasje mist hem heel erg. Ze heeft een beloning van 1000 pond uitgeloofd voor wie weet waar het megakonijn is. Ze zegt ook dat Darius inmiddels te oud is om mee te fokken, dus veel geld kan niemand ermee verdienen.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 But baby eyes when I reach for you. and you're starting to criticize little things I do. It makes me just feel like crying. Cause baby, something get down on my knees for you. If you would only love me like you used to do.